als een poging om de Verenigde Staten te gronden te richten. Trump zei verder dat hij verwacht dat de VS ruim voor het einde van dit jaar... een vaccin of behandeling voor het coronavirus heeft... Ook zegt hij dat 99% van de coronabesmettingen totaal onschuldig is. Juist op het moment dat in veel staten een record aantal nieuwe besmettingen is vastgesteld. Griekenland zal niet instemmen met strenge voorwaarden vanuit Brussel voor steun om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat zegt premier Mitsotakis in de Financial Times. De Griekse economie werd door de financiële crisis van 2008 zwaar getroffen. Voor dit jaar waren de verwachtingen beter totdat de coronacrisis uitbrak. Volgens Mitsotakis zijn de Grieken een stuk wijzer geworden. Ze willen nu zelf bepalen hoe de hervormingen eruit zien. Afgelopen vrijdag kondigde hij een nieuw pakket maatregelen af van 3,5 miljard euro om bedrijven te helpen. Het dodental als gevolg van de overstromingen van de afgelopen dagen in het zuidwesten van Japan is opgelopen tot boven de 20. Voor de komende uren wordt opnieuw slecht weer verwacht. De Weerdienst waarschuwt voor nieuwe modderstromen en aardverschuivingen. Reddingsboten en helikopters zijn in de regio Kumamoto nog steeds bezig mensen uit hun huis te halen. Een automobilist is vanochtend vroeg doorgereden nadat hij een fietser had aangereden in het Zuid-Hollandse Honselersdijk. De fietser, een minderjarige jongen, raakte door de aanrijding zwaar gewond. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist ging na de aanrijding met hoge snelheid vandoor. De politie wist hem korte tijd later alsnog aan te houden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen of motregen en het waait flink. Later klaart het op, neemt de wind iets af en schijnt de zon af en toe bij 21 graden. Ook morgen nog veel wind, trekken geregeld buien over, maar de zon is soms ook te zien.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 Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 En eh, dit waren de winnaars onder leiding van meneer Henk Meutgeert zelf... die nu de Jazz Orchestra of de Concertgebouw leidt. En wij hoorden onder meer allemaal jongens die we natuurlijk hier eh, op eh, rode lopers binnenhalen. Hans Dekker op het slagwerk. Martijn van Iterson heb je hem weer gitaar. Eh, Peter Beets op de piano. Frits Landersbergen, vibrafoon. En Jarmo Hogendijk op de trompet. We gaan het laatste en derde uur in van deze marathon-uitzending. Jazz, ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En van alles wat zoals eh, de luisteraar dat wellicht gewend is. We gaan nu luisteren naar het trio van de zanger-gitarist John Pizzarella. Pardon, John Pizzarelli. God, wat een naam. Pizzarelli. John Pizzarelli. Benny Green op de piano en Christian McBride op de bas. En eh, we gaan hem over bas gesproken mooie gestreken bassolo horen. This Way Out. beat of my heart cries out for you. I've been trying to hide my fear and my fright, and I hung around living the blues, drinking till late. What a mess I have made, thinking nothing was left here to do. Now with my feet on the ground, I feel so It's still you. are driving me mad. It's you, I long for my baby. You're the best van Duke Jordan, de pianist Duke Jordan, de Layout Blues. En daarvoor hoorden wij PB and the Night Train met zang van Mieke Giga. Volgens mij een, eh, uh, eh, Maar goed, dit terzijde. Wat heeft het voor zin? Ehm, we hebben in Nederland vele, nee, weinig muzikale duizendpoten. En eh, een van die duizendpoten was eh, eh, bijvoorbeeld Harry Banning. Je kon geen, eh, in, de, in, de, in een bepaald genre kon je geen liedje horen of het was van Harry Banning. En dat was altijd fantastisch. En hij speelde ook heel goed. En dat was gewoon... als Banning iets deed, Harry Banning... dan wist je dat het goed was. Hij begeleidde ook allerlei artiesten enzovoort. En een soort evenknie van hem op een heel ander gebied is eh, meneer Tony Eijk, Teun Eikelboom. Eh, Tony Eijk die begonnen is als uh, accordeonist... uiteindelijk nog afgestudeerd is als trombonist... begenadigd componist, arrangeur, pianist, orkestleider... producer, schrijver, columnist. Nou ja, je kan het niet opnoemen. bekend geworden door de tunes van bijvoorbeeld top Studio Sport, Afro's Weekend Quiz. Eh, de meeste stukken die door Van Cote en de Bie eh, worden gezongen... die zijn eh, door hem gecomponeerd. En heeft voor kinderen voor kinderen gedaan. Voor muziek geschreven, voor films enzovoort. Nou, en zijn, een van zijn hobby's is het leiden van een grote band... en dat is... Eh, dat is een... Eh, eh, de big band, de Skymasters. En waarom draai ik dat allemaal? De heer Eijk die wordt een deze dagen 80. En nou, dat, dat, gaan we vieren met zijn bewerking met de Skymasters van het stuk The Pink Panther. door de Skymasters. Het orkest dat ook al is wegbezuinigd. Onder leiding van Tony Eck. We hebben eh, in Nederland ook diverse hoogstaande uh, eh, Hot Club de France orkestjes. Waaronder eh, bijvoorbeeld de groep Pigalle 44. Waar Renier Voet de sologitaar speelt. Jan Brouwer begeleidingsgitaar. Simon Planting, daar hebben we hem weer op de contrabas. En als speciale gast hebben ze de Amsterdamse accordeonist Gert Wontenaar toegevoegd. En dat wordt iets heel moois. En hoe dat klinkt, beluistert zelf. La DCE. speciale gast is Gert Wantenaar. Ik eh, ga van deze groep nog een stukje laten horen. En dat is een eh, specifieke, snelle jazzwals. Weer een heel ander tempo en een andere insteek. Maar improviseren van de bovenste plank. Luister maar. land, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever seen two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we'll make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, one more kiss, and then we'll go flying off to birdland high in the sky up above, just because we're in love.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 did it did it yeah da da da da da da da da da da da ba da ba wee doo doo doo boo doo doo. ba ba da da da da da ba da ba ba o ba bo. ba da ba ba ba da ba ba ba the sky up above. Just because we're in love, lullaby a birdland whisper low. One more kiss and then we'll go flying off to birdland high in the sky up above. Just because we're in love, lullaby, lullaby. Lullaby of Birdland ontegenzeggelijk meld door mij. De man die onwaarschijnlijk goed kan uh, sketten. Dat is eh, zingen zonder woorden, maar alleen klanken maken. Helemaal een eh, in, in, in tempo. Fantastische timing. komt wellicht mede ook door het feit dat hij een ongelooflijk goede big band drummer was. mooie stem en goede slagwerker. Een virtuoos, zullen we maar zeggen. En hij werd begeleid door 13 man. Eh, de band van Marty P. En met onder meer ja, het ritmetandem. Marty zelf op de piano, Red Mitchell op de bas en Mel Lewis op slagwerk. Dat kan alleen maar goed gaan. Dan ga ik naar een Nederlands-Vlaamse band. De Swing Cats Live Frank Robberschuiten, Dick van der Linden, Karel Algoed, Onno de Bruin... met eh, als gasten de Australische Tom Baker op eh, cornet. Die speelt eh, cornet, saxofoon, trombone. Ik heb hem een aantal keren meegemaakt. En die zet de saxofoon aan zijn mond. Die speelt een heel chorus en legt hem weg en pakt dan de trompet. En alsof er niks aan de hand is en gaat verder. En dan de trombone. Allemaal verschillende mondstukken. Wat eh, bijna niemand kan. Ongelooflijk goed. En Jeanette Hildebrand vocal. En we gaan luisteren naar een eh, stuk It All Depends on You. live. En eh, van de Swingcats gaan we naar een uh, alt-saxofonist... die eh, beroemd is geworden, niet alleen vanwege zijn toon... maar ook vanwege zijn grootste compositie Take 5. En dan heb ik het over meneer Paul Desmond. Die heeft heel lang bij Dave Brubeck gespeeld. Heeft natuurlijk zelf ook in eigen combinaties gespeeld. En hier horen we hem in uh, een combo van hemzelf het thema van Black Orpheus. contented with homes that are rented. So I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams. Cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in our dreams. for two and two for tea. Uh-huh. Just me for you and you for me alone. Carmen, there'll be nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Sammy Davis Junior en Carmen McRae T42. Ja, en dan zijn we bijna toe aan het einde van deze drie uur durende jazz-uitzending ZFM op zondag. Nou, eh, ik hoop dat u het eh, aangenaam vond. En eh, volgende week is er weer een uitzending. En dan komt een van de andere leden van het team draaien. En rest mij te zeggen, fijne dag verder... Bedankt voor het luisteren. En wij gaan eh, eruit, zoals het heet, met eh, de, het hammond van eh, Jimmy Smith.